ik ben eh, multitasking. Sorry dat even nu, maar ik ben helemaal multitasking. Ik moest even gelijk een telefoontje beantwoorden natuurlijk. Eh, ik weet niet of, het, eh, of we nog te horen zijn of dat het nieuws erin zit. Dat weet ik allemaal niet. misschien hebben ze de schuif al dichtgelaten in de studio. Kan natuurlijk ook. In ieder geval, we gaan hier gewoon door. En ons het gele. We gaan gewoon door met Bob Dylan. Een prachtig singeltje. En dat nummer heet... Eén van ons zou het moeten weten. Oftewel, One of Us Must Know. Hier is Bob Dylan. Oh. Oh, die kraak leuk. Maar ja, dat is meestal zo met singeltjes. treat you so big. You should take it so saying goodbye. you could show ongelooflijk eh, fantastisch goed wat er allemaal gebeurt. Eh, ik weet niet of u op de zender in de tussen eh, stilte hebt gehad of nieuws of wat dan ook. Maar, of misschien gewoon onze muziek hebt gehoord. dat maakt het allemaal uit. Oh, we zijn ons al doorgegaan. Nou, dat is nog veel mooier. Ah, veel mooier. Goed zo. Bob Dylan was dat met Sooner or Later One of Us Must Know. we gaan nu door met een verzoeknummer voor de meneer die... de meneer die zit op de parkeerhaven, parkeergarage, zei je al Willem Plakplaatje. Oh. En eh, daar moeten we het volgende nummer voor draaien. Omdat hij volgens de overlevering op dit nummer het eerst gedaan heeft. Ja. Ja. ja. Want eh, ik snap niet waarom je het op Apache voor het eerst gedaan hebt. Hij ah, zou ze een veer in de... Eh, <laughs> ja, Apache. Oké, okay, een eerste hit voor de Shadows. Met Hank B. Marvin, dames en heren, voor Willem Plakplaatje. Hier is Apache. hey Fred. Hoor eens. Jij wilde Willem toch wat vragen? Ja, of hij het nog steeds presteert eh, qua tijdsduur op dit nummer. Want wat, hoe, lang, hoe lang draait deze plaat? 3 minuten 44. Nou, dat haalt Willem denk ik niet meer. Dat heet tegenwoordig een vluggertje. <laughs> Goed, nou, speciaal voor Willem dus. Apache van de Shadows. Eh, nummer dat... Eh, een was in 1961. Kan je nagaan hoe dat klinkt. En het is al meer dan 51 jaar oud. Ongelooflijk mooi. Hank B. Marvin, nog steeds de man die voor veel gitaristen de, het grote voorbeeld was. Vanwege zijn fantastische mooie eh, gitaargeluid. Hij was wel uniek. Uh, Albert Jan, wat heb je nu weer voor ons meegenomen? Ja, dit is al een hele oude. Iedereen kent het, heeft het natuurlijk wel gehoord van Trini Lopez. Maar die heeft diverse LP's gemaakt, waaronder de Letten album. Nou, dan gaan we terug naar begin jaren 60. Er staan alleen maar eh, Spaans gezongen nummers op. En eh, een van mijn favorieten van deze Letten album van Trini Lopez is Perfidia. Perfidia. Trini Lopez die we allemaal kennen natuurlijk van If I Had a Hammer. En eh, natuurlijk niet te vergeten America. and This Land is Your Land. En dat soort fraaie dingen allemaal. Hier is hij, Perfidia. Trini Lopez. met Pervia. En eh, ja, het is eigenlijk ideale omstandigheden, dames en heren. Ehm, want dan, ik, ik snap natuurlijk wel, heel veel mensen nog moeten werken en zo. We gaan ook tot vijf uur door. We hebben een uur bijgejat bij uh, eh, CFM. We gaan gewoon tot vijf uur door. En eh, we gaan gewoon lekkere muziek draaien. En als u gewoon zin heeft, komt u dan gewoon langs en neemt u zelf uw plaat mee. Want het motto vanmiddag is, uit je plaat met je eigen plaat. Dag mevrouw meneer. Goed, we gaan eh, vrolijk verder, dames en heren. Ik denk eh, dat veel mensen niet eh, beseffen dat we hier met een radioprogramma bezig zijn. Anders zouden ze hard doorlopen, denk ik. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Volgende nummer is van Autos Redding en Carla Thomas. Uit het beroemde Soul-tijdperk natuurlijk. de Stax Volt labels van Atlantic. We draaien een prachtig nummer van Autos Redding en Carla Thomas. Hun grootste hit. En dat nummer dat heet Tramp. What you call me? Tramp. You did. You don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. Opinion, All <laughs> right, Mama. Uh, dat ik het meemaak dat ik een uh, radioprogramma presenteer vanuit de volle zon. Dat is wel even, eh, wel even uniek. Eh, Goedemiddag meneer. Gaat het goed met u? Ja? Heeft u LP's meegenomen? Nog niet. Och, wat jammer nou toch. Goed, u hoorde Otis Redding, Carla Thomas uit 1967 met uh, Tramp, een nummer van het album King and Queen. Otis Redding. En, bevalt het een beetje in de zon, beste vriend? bevalt me prima verder. je, gezicht niet echt bruin, hè, zo? Nee, dat moet je er alles aan om jong te blijven. Hè? Even omdraaien is misschien slim. <laughs> Dan word je vanzelf bruin. Goed, we gaan nog even door met een beetje zonnige muziek, dames en heren. Op verzoek van de heer A.J. Vos. Moeten we natuurlijk een beetje te vriend houden, want het is persoonlijk belangrijk programmaleider. En dan schopt hij me eruit dus ik niet genoeg platen van hem draai. Uh, dames en heren... <laughs> Eh, we gaan de, de echte enige originele versie draaien van een nummer dat eh, ooit nog eens een keer verpest is door de Black, Black Eyed Peas.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 É samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer. Lekker hè, lekker hè. Brazil, Brazil 66 en, uh, en uh, Canada heette dat nummer. Eh, ja, oké. We gaan vrolijk verder, want daar zijn we hier voor. Voor lekkere vinyljaren muziek. We gaan weer een beetje op de ruige toer. Ik denk dat mijn batterij zo wat leeg is, of vergis ik mij? Oh. Nou, ik hoor bijna niks meer. Dus, maar goed, laten we even doorgaan met Steppenwolf. Een uh, eh, nummer uit de film Easy Rider. En de nummer dat heet Born to be Wild. And whatever comes our way Yeah, I gotta go make it happen Take the world in a loving all I like smoking lightning metal thunder Racing maar Kijk, nou hoort ik hem weer. Goed zo, dat was uh, eh, eh, Steppenwolf, dames en heren. Met eh, Born to be Wild, een nummer dat afkomstig is uit de film Easy Rider. Zo'n film over met onder andere Pieter Fonda. over een aantal motorrijders en zo. En een beetje uit die prachtige cultuur van de jaren 60. het was even ruig, maar we gaan zo mogelijk nog even ruiger verder. En er zit één meisje op de daar op het terras. Die zal dit wel heel erg leuk vinden wat er nu gaat komen. Alice Cooper gaan we draaien. Van eh, een LP die meegenomen is door Rob Smit zelf. De, uh, de uitbater hiervan. En eh, hier komt Alice Cooper. nummer dat heet Schools Out. fantastische hit, 70 jaar, Ik weet het nog wel, de tijd draaide ik het zelf ook uh, van... Uh, in de discotheek. Dat was een prachtige Hoe zat erom, die LP, weet ik nog. Met zo'n schooltas erop. Dat, een geweldige plaat was dat. Schools Out heet het nummer. En Alice Cooper was natuurlijk bekend vanwege zijn extravagante show met eh, reptielen, slangen, weet ik wat hij allemaal niet meenam. En eh, ook vooral natuurlijk zijn, uh, zijn exorbitante opmaak die hij altijd had voor die ogen. Helemaal, Maar goed, we hebben straks nog een band hierna. Die eh, nog erger opgemaakt waren dan Alice Cooper. Mag je wel stellen. Maar we gaan eerst even... Hè? Nee, kan bijna niet. Maar we gaan eerst eventjes naar de Doobie Brothers. Op verzoek van Maurice. Want eh, ja, het is zijn laatste uitzending vandaag, jongens. Ik ben toch wel een beetje bedroefd eigenlijk. Want het is zijn laatste uitzending. Want ja, hij heeft een baan en dan kan hij niet meer de, de vernieuwjaren doen. Nou, er staat eh, en achter de bar te juichen. <laughs> maar goed. Eh, bedankt. Hè. Goed, we gaan eh, luisteren naar de Doobie Brothers, jongens. Van eh, een prachtige verzamelplaat. En dat doen we het Listen to the music. in een stoel. Eh, arme Marie zit binnen met zijn vest aan. Maar ja, ik had nog gezegd, je moet naar buiten gaan. Je moet buiten gaan zitten. Nee, ik ga binnen zitten. Nou, dan ga je lekker binnen zitten. Zit je te vernikkelen van de kou. En hier in de zon is het lekker, hè mevrouw? Heerlijk, die zon. Vond u ook, weet u dat u hier bezig bent met een radioprogramma? Nee, dat weet ik niet. Doe maar wel. Heeft u nog vinyl thuis? Zegt u? Heeft u nog LP's thuis? Nee, helaas, die heb ik allemaal weggedaan. Dat Oh, mevrouw, toch wat jammer. Nou, we draaien hier alleen leuke platen. Dus ik neem een stoel op het terras, heel gezellig. Eh, graag. <laughs> Oké, we gaan verder met eh, een eh, LP die meegebracht is door Rob Smit, de, de, eigenaar van dit fantastische café hier aan de Haltestraat, waarvan we de naam niet mogen noemen omdat het vier is. En ehm, het, het, nummer dat is van Kiss. Nee, het is, het is geen nufcafé hier. Ehm, maar wat wou ik zeggen? Oh ja, dit is... Praat hij speciaal voor zijn vrouw Danielle, onze Rob. Ja, hij is wel lief hoor. En zijn dochtertje, dames en heren, is zojuist geslaagd voor haar zwemdiploma. Ja, ja. Ja, ja. Dus van harte gefeliciteerd. Ik, ik weet niet hoe ze heet, die dochter, maar... Eh, Evi. Nou Evi, als je luistert kind, van harte gefeliciteerd met je behaalde B-zwemdiploma. Dat is heel knap. Ik kon de tijd, in de tijd niet verder komen dan A, dus het is eh, helemaal knap. Eh, maar voor Danielle laat Rob Smit het volgende nummer van Kiss draaien. I was made for loving you. fantastische plaats Speciaal van Rob gedraaid voor zijn lieve vrouw Danielle. Uh, I was made for loving you. Nou, oké. En eh, nogmaals, zijn dochter is geslaagd voor de BSM diploma. Dus ook dat weer eh, alle reden tot felicitaties. Ehm, we gaan door met ehm, de Moody Blues. En is, wat zei jij Maris? Wat zei je nou? Rob gisteren met het poker lag er een beetje snel uit. Dus ik denk dat hij ook een beetje zijn verdriet moet wegdraaien met goede muziek. Daar heeft hij groot gelijk in. Nou, dan mag hij voor mij, als, hij, als dat zo is, mag hij vaker verliezen. Ehm, goed, we gaan door met de Moody. <laughs> We gaan door met de Moody Blues. Eh, u weet het, we zijn er nog steeds in eh, Café 4 aan de Haltestraat, dames en heren. Dus eh, als u zin hebt, we gaan door tot 5 uur. Dus u heeft nog even de tijd. Maar... Ehm, als u, als u komt, gewoon neem, neem eens geen leuke plaat mee. Een, een singeltje of een LP. Dan draaien we die natuurlijk. We gaan door met de Moody Blues. Eh, de Moody Blues, een van mijn favoriete nummers van deze gasten. En dat is Question. the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all I'm looking for someone to change my life I'm looking fishing of the sea There lies a land I once lived in And she's waiting there for me But in the gray of the morning My mind becomes confused Between the dead and the sleeping And the road that I must choose I'm looking someone more the way you really mean it. Nou, zijn platen daarnet had het afgelopen een lekker stukje worst in mijn mond. En wel eh, merkwaardig. Goed, nou, uh, ehm, Moody Blues en Questions was dat. En ehm, ik ga de, de bekende eh, kreet maar weer slaken. En Albert-Jan, wat heb je nu weer voor ons meegenomen? Nou, eh, deze keer een hele relatief oude LP van de Ramsey Lewis Trio. En de titel van de LP is The In Crowd. En natuurlijk ook het nummer is The In Crowd het mooie van Ramsey Lewis was, is dat hij een mooie brug sloeg tussen de jazz en de moderne muziek. Dat wellicht ook wel. Dus ik zou zeggen, eh, geniet van The In Crowd. Ik ken het nummer maar al te goed. Dit is Ramsey Lewis. The In Crowd. Kingsize uitvoering, mag je wel zeggen, van de nummer die Incrowd live opgenomen. En eh, was inderdaad een man die een brug sloeg tussen de jazz en de soulmuziek met name. Want die LP die eh, hier ligt, daar staan echt allemaal oude uh, gigantische soulhits op. Maar dan allemaal in een instrumentale uitvoering van deze meester pianist Ramsey Lewis en zijn trio. we gaan verder met een verzoek van de heer Mulder. Eh, onze Maurice, die ons helaas gaat verlaten, dames en heren. Dat is nog steeds triest. Maar goed, het is niet anders. En eh, wat, gaan we, wat gaan we horen, eh, jongeman? wederom weer Eric Clapton. En dit keer het nummer wat na Forever Man komt. Lay Down Sally uit 1977. Heerlijk. Lay Down Sally. stay here with me I know you've got somewhere to go But won't you make yourself at home and stay with me And don't you ever leave Lay down, Sally And rest here in my arms Don't you think you want someone to talk trying all night long just to talk to you Sun ain't nearly on the rise We still got the moon and stars above Underneath the velvet skies Love is all that matters Won't you stay with me? don't you ever leave Lay down, Sally I'm resting in my arms Don't you think you want someone to talk to Lay down, Sally no need to leave so soon I've been trying all night long just to talk lekker buiten op het terras, in het zonnetje en geeft ze zon gelijk. Ik bedoel, uh, is natuurlijk prima. Toeven, het is zelfs buiten beter dan binnen in dit geval. Want als je, eh, als je hier binnen bent, daarmee klinkt het ook zo stil. Want iedereen zit lekker buiten. Ja, zou ik ook gedaan hebben. Maar ja, ik, kan, ik heb ook het voordeel dat ik lekker naar buiten kan lopen. Maurice moet helaas binnen blijven zitten. Die, die kan die grammofoon niet naar buiten Ik kan lekker naar buiten lopen. Heerlijk. En dan gaan we genieten van... Eh, de Cream, Eric Clapton, Ginger Baker, en Jack Bruce. En daarvan gaan we draaien White Room. Nee, dat is Sunshine of Your Love. Sorry. <laughs> oh ja. Ja. Nee, dat was Sunshine of Your Love deze. Je moet even verder.